komen aan het don't ask, don't tell beleid van het leger. Dat bepaalt dat homoseksuele militairen hun geaardheid voor zich moeten houden. President Obama wil wel van die regel af, maar vindt dat het congres dat moet doen via een wetswijziging.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 Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Cor van Koningsbrugge en Hans Sandbergen. Cor, het is een tijd geleden weer eh, dat wij een programma samen mochten presenteren voor de luisteraars in Zandvoort. Maar tegenwoordig met uh, computer, met de Jetstream all over de wereld en all eh, over Nederland. Eh, eh, noem maar een paar plaatsen of ze luisteren naar ons. En dat is natuurlijk toch wel leuk, dus dat je luisteraars hebt. Goed, wat heb jij meegenomen voor de luisteraars? Ik, ik heb het meeste muziek meegenomen met, wat, wat een beetje aan de oude stijl is. Dus Oké. Maar ik eh, wil beginnen met twee nieuwe stukjes straks. Ah, oké, goed. Nou, ik heb meegenomen eh, veel Nederlandse jazz. Want uh, verleden week hadden we weer een fantastisch concert georganiseerd door Hans Rijmers. En Jesse van Roeder, de, de, bekende Nederlandse gitarist. En het was weer genieten geblazen van deze eigenlijk jonge knaap. Maar een Roos. Jammer genoeg had hij geen cd's bij zich. Maar ja, ik heb alleen maar cd's van hem gevonden... waarin hij met orkest als sideman meespeelt, maar niet als solist. Ja, luisteraars, ik begon natuurlijk het programma met eh, Close to You, gezongen door uh, eh, Diana Washington en begeleid door Lionel Hampton. Ja, en ik had het er al over. Ik begin met Nederlandse jazz. En een poosje geleden mocht ik een cd'tje uitlenen aan eh, Tom Hendricks. En die had een verzoek. En dat was Herman Brood. En ik denk, verdorie, dat die, ik heb die cd heb ik, gisteren toen ik dit programma samenstelde tenminste het gedeelte wat ik dan ga, ga doen. En eh, toen kwam ik hem tegen. Ik denk, die ga ik toch nog een keer draaien. Want eigenlijk eh, heeft hij voortreffelijke jazzmuziek ook gemaakt. Het was niet alleen een hardrocker, maar het was ook een... Eh, ja, goed. Wat heb ik uitgekozen? Het o zo mooie My Funny Valentine. Luistert u naar Herman Brood. funny Valentine, sweet little Valentine. You make me smile from the heart. Your lips are laughable, unphotographable Still you're my favorite piece of art If your figure's less than green If your mouth a little weak When you open it to speak change your hair for me Not if you care for me Stay little Valentine Stay Each day is Valentine accustomed to his face. He almost makes the day begin. I've grown accustomed to the tune. He whistles night and noon. His smiles, his frown his ups, his downs are second nature to me now. Like breathing out and breathing in. I was serenely independent and content before we met. broken favoriete zangeressen? En ik heb een, eh, een, stukje meegenomen, wat een gemaakt duet is, van Eva Cassidy met Katie Malua. En het nummertje heet What a Wonderful World. I see trees that are green Red roses too I see sky. Dit was dus een stukje van Michiel Boslap van zijn solo LP 2010. Nou, fantastisch. Fantastisch. Dat ja. een, één man eigenlijk zo'n... Prachtig stuk eh, muziek. Maar het is natuurlijk een virtuoos op de, op de piano. Ja, Hè? Ja, ja, ja, ja, goed. Nou, ik heb eh, nu heel wat op de, anders op de draaitafel gelegd. Ik, ik, ik, ik dat aan dus straks, dus dat ik eh, twee stukken van Herman Broods zou draaien. Dit is een, een ander stuk van hem, wat ik persoonlijk ook fantastisch vind. Ik hoop luisteraars dus dat u dat moment mee eens bent. Eh, ja, luistert u naar Herman Brood. Het I Get a Kick Out of You. I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Some get a kick from cocaine. I'm sure that if I had even one sniff, would bore me terrifically too. I get a kick out of you I get a kick every time I see you standing there before me I get a kick, though it's clear to see You obviously don't adore me I get no kick in a plane Flying high with some bird in the sky is my idea of nothing to do.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 Ja, luisteraars, ooit geschreven en gecomponeerd dus door de Kurswin eh, Brothers. En hier gezongen door Ruud Brink, die trouwens ook de tenorsaxofoningpartij voor zijn rekening nam. Hij werd begeleid door Rob Agerbeek op de piano, Harry Emery op de bas en Jo Kraus op de drums. Kortom, het Rob Agerbeek Ruud Brink kwartet uit de 60 jaren. Leuk om aan te horen. Leuke cd, leuke muziek. Gewoon jammer dat deze eh, Haarlemmer was het, hè, dat hij eh, ja, ons vroeg eh, de benen genomen heeft en niet meer onder ons is. Maar gelukkig zijn er cd's. Ik heb er een paar van hem. En ik moet zeggen, ja, leuk. Ja. Cor, wat heb jij nog meer neergelegd en uitgekozen? Ik heb een dame meegenomen. Tenminste, een cd'tje van de dame. Een leuke dame? Stacy Kent. Stacy Kent. Nooit van gehoord. Nooit van gehoord, zouden we zeggen. <laughs> Ze zingt een Frans liedje, C'est Petit Rien. Aha. En het gaat vooral om de solo van de Matt Skelton Percussion. Mm -hmm. Dus, maar we horen wat het is. We gaan luisteren. On se souvient de rien et puisqu'on oublie tout, rien c'est bien mieux, rien c'est bien mieux que tout. Mieux vaut ne penser à rien que de penser à vous. Ça quando o sol que quando o sol een stukje dus van de New Cool Collective. Dus het is eigenlijk een hele Nederlandse band. Ja. Met een eh, wat goede bres, zangeres. Ja. Ik, had, eh, ik heb ook een paar cd's van ze, maar deze die vind ik toch ook wel eh, heel mooi. Ja, het is lekker zomers hè, met deze zon. Ja, fantastisch. We treffen het weer met het weer. Misschien een van de laatste dagen. Dus luisteraars, als u dit jazzprogramma heeft gevolgd... dan gaat u lekker om 12 uur gaat u het, het dorp in het strand op. Het is gewoon Fantastisch. De meeste strandtenten zijn al eh, weg. Maar we hebben tegenwoordig eh, drie stuks. En daar kunt u natuurlijk een eh, consumptietje gebruiken. En, maar goed, ik maak nu reclame en dat mag eigenlijk niet, heb ik begrepen. Goed, ja, een ehm, jazzprogramma van mij, dames en heren, luisteraars... is natuurlijk altijd... de vibrafoon komt daarin altijd in voor. En ehm, ik heb nu een uh, vibrafonist uitgekozen... die niet zo vaak op ZFM Jazz de beluistering namelijk Dave Pike. En die heeft een eh, cd gemaakt, die heet Masterpieces. En eh, ik heb het stuk uitgekozen, het eerste, eerste stuk wat er op de cd staat. En dat heet Regards from Freddie Horowitz. Luistert u naar Dave Pike. En zo zitten we alweer tegen de klok van 11. En eh, zit vanmorgen het eerste uur ZFM Jazz er alweer op.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 Na die tijd kunnen de verklaringen niet meer worden meegenomen. De commissie doet sinds mei onderzoek naar misbruik in de katholieke kerk in opdracht van de Nederlandse bisschoppen en de conferentie Nederlandse religieuzen. Tot nu toe zijn er duizend meldingen binnengekomen. De verwachting is dat het er uiteindelijk 2000 worden. De mensen die worden beschuldigd van seksueel misbruik krijgen begin volgend jaar een oproep om zich bij de commissie te melden. Die oproep moet volgens voorzitter Deetman worden gezien als een moreel appel. De verwachting is dat de commissie november volgend jaar met een eindrapport komt. Het Openbaar Ministerie wil dat de geheimhoudingsplicht van notarissen wordt beperkt. Inperking is volgens het OM nodig om slagvaardiger te kunnen optreden in grote fraudeonderzoeken. Nu mag het OM bij een notaris alleen informatie in beslag nemen als niet alleen de cliënt, maar ook de notaris zelf wordt verdacht van fraude of andere criminele handelingen. Er ligt een wetsvoorstel dat het OM meer ruimte geeft voor het opvragen van informatie bij notarissen, maar volgens een woordvoerder van het OM gaat dat niet ver genoeg. In België is ophef ontstaan over een uitspraak van aartsbisschop Leonard over aids. De hoogste Belgische geestelijke noemt aids een soort van gerechtigheid. Parlementariërs hebben daar felle kritiek op. Sommigen vinden dat de kerk zelf mede verantwoordelijk is... omdat ze tegen het gebruik van condooms is. Vanuit christendemocratische hoek wordt erop gewezen... dat Jezus nooit heeft gesproken over ziektes die rechtvaardig zouden zijn.